Dit is Maud met het NOS Journaal. Bij de zoekactie naar drie vermiste Schelde is een tweede lichaam ontdekt. Het lag in de omgeslagen boot die is gevonden. Eerder vandaag spoelde al een lichaam aan. Naar de derde opvarende wordt nog gezocht. De drie waren gisteren gaan vissen, maar kwamen niet terug bij de bed and breakfast waar ze een kamer hadden gehuurd. De politie is op zoek naar een vermiste 15-jarige jongen uit Schiedam, Abdullah Masmahor. Er is een Amber uitgegeven. De dove en autistische jongen liep vrijdag weg van huis en heeft volgens de politie geen jas aan. De begeleidster van Abdullah zegt dat hij het verstand heeft van een kleinkind en van oude spullen houdt, zoals verroeste wasmachines. Mensen in de omgeving van Schiedam wordt daarom opgeroepen tuinhuisjes of kelderboxen te controleren. Een agent in Brussel heeft een tijd lang alcoholcontroles bij zichzelf uitgevoerd... om aan het quotum van vijf controles per dag te komen. Bij de administratie noteerde hij de nummerborden van auto's die op straat stonden geparkeerd. Hij liep tegen de lam. toen bleek dat de eigenaar van een van die auto's... al een tijdje geleden was overleden. De politieagent ontkent alles. In de Eredivisie heeft PSV de voorsprong op Ajax vergroot tot 10 punten. De club uit Eindhoven won op eigen veld met 1-0 van Sparta. Roda versloeg in Kerkrade op de valreep Heerenveen met 2-1. En eerder won AZ van VVV. In Venlo werd het 2-0. En met deze uitslag staat AZ nu op plek 2, gevolgd door Ajax dat gisteren 3-3 gelijk speelde tegen Twente. In de Eredivisie is nog één wedstrijd aan de gang en die gaat tussen NAC Breda en Excelsior. Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. Vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden. En ook dinsdag en woensdag vrij zacht en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad staat er op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer file.